komt met de waarschuwing nadat onlangs een patiënt werd behandeld die de balletjes had ingeslikt. Het weer vanuit het westen opklaringen, vanmiddag wisselend bewolkt met in het oosten nog wat buien. Temperatuur van 18 graden aan de kust tot 22 land inwaarts.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 Volgens hen zou de verbreding voor meer geluidsoverlast en luchtvervuiling zorgen en het natuurgebied de Veluwe aantasten. Bijna al deze bezwaren werden verworpen. De uitbreiding van twee naar drie rijstroken in beide richtingen moet in augustus volgend jaar klaar zijn. In de Spaanse regio Catalonië is het stierengevecht voortaan verboden. Het parlement van Catalonië heeft een wetsvoorstel om de bloedige gevechten te verbieden aangenomen. Stierenvechten was in Catalonië al decennia lang niet erg populair. De kosten voor orthodontie gaan volgend jaar met een derde omlaag. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat orthodontisten en tandartsen te veel in rekening brengen voor orthodontie. Maar de tandartsen en orthodontisten bestrijden dat. Hun beroepsverenigingen eisen dat de Zorgautoriteit het besluit om de tarieven te verlagen terugdraait. Ook bereiden ze publieksvriendelijke acties voor. Een passagiersvliegtuig van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Airblue is bij Islamabad neergestort. Het toestel had 146 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. Reddingswerkers hebben inmiddels enkele tientallen lichamen geborgen. Eerder waren er berichten over overlevenden, maar nu wordt gevreesd dat iedereen is omgekomen. Nederlandse hotels zijn vorig jaar goedkoper geworden. Een overnachting kostte gemiddeld 90 euro, 5 euro minder dan het jaar daarvoor. Vooral 4 en 5 sterrenhotels hebben hun prijzen verlaagd. Ook stonden er in 2009 meer kamers leeg. De hotels trekken minder zakelijke klanten en door de dure euro logeren er minder Amerikanen in Nederland. Nep-piercings kunnen darmschade veroorzaken. Daarvoor waarschuwt het Universitair Ziekenhuis in Groningen. De nep-piercings bestaan uit twee magnetische balletjes... die als alternatieve tong- of lippiercing gebruikt worden.